Renske van der Zallen met het NOS-journaal. In een dorp in het zuiden van Polen heeft vanavond een grote brand gewoed. Tientallen gebouwen zijn daarbij grotendeels verwoest. Inmiddels is het vuur onder controle, melden Poolse media. Zo'n 400 brandweerlieden hielpen bij de bestrijding van de brand. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met nablussen. Het vuur verspreidde zich snel doordat de gebouwen in het dorp dicht op elkaar staan... en sommige panden van hout zijn. Het dodental als gevolg van het coronavirus in Brazilië is opgelopen tot meer dan een half miljoen. De afgelopen dagen kwamen in het land gemiddeld 2000 mensen per dag om het leven. Dagelijks worden zo'n 70.000 nieuwe besmettingen vastgesteld. Volgens officiële cijfers is nog geen 12% van de Brazilianen gevaccineerd. Het eerste proces van het Kosovo-tribunaal in Den Haag gaat in september van start. De voormalig rebellenleider Salih Mustafa staat dan terecht voor zijn oorlogsmisdaden. Hij wordt onder meer verdacht van het doden van een gevangene, willekeurige arrestaties en het martelen van opgepakte burgers. Vorig jaar werd de oudere rebellenleider al opgepakt en overgebracht naar Den Haag. Het tribunaal dat zes jaar geleden werd opgericht... vervolgt en berecht oorlogsmisdadigers... die een rol hadden in de Kosovo-oorlog tussen 1998 en 2000. John Burko, de oud-voorzitter van het Britse Lagerhuis... is van de conservatieve partij van premier Johnson... overgestapt naar oppositiepartij Labour... Burko maakte de overstap wereldkundig in een interview met een Britse krant. Hij zegt dat hij nu meer op één lijn zit met de sociaaldemocraten van Labour dan met de conservatieven. Hij noemt de partij van Johnson onder meer reactionair en soms zelfs xenofoob. Burko werd bekend door de vele brexit-debatten met daarin zijn kenmerkende roep Order, Order. Het weer. Vanuit het zuidwesten trekken stevige buien over ons land... met onweer en zware windstoten. Morgen afwisselend zon en wolken en in de avond lokaal regen.